Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de aardbeving in Marokko is opgelopen naar ruim 2100. Het aantal gewonden ligt volgens de autoriteiten op ruim 2400. Een groep van ruim 200 Marokkaanse Nederlandse artsen en andere medische hulpverleners wilde krachten bundelen om slachtoffers bij te staan. Ze wachten op toestemming van de Marokkaanse autoriteiten om passende medische hulp te bieden... en zijn ondertussen bezig met vergunningen en praktische voorbereidingen. De Associatie Marokkaanse Artsen Nederland wil zowel acute als lange termijn hulp bieden, inclusief psychologische ondersteuning. In Waalwijk zijn bij een wandelevenement tientallen mensen onwel geworden door de hitte. De organisatie riep vanwege de warmte en drukte op om niet meer naar het centrum te komen. Meer dan 2000 mensen deden mee aan de wandelmars. Vanwege de hitte werd de finishtijd met anderhalf uur verlengd. Bij Bloemencorso in Valkenswaard is een deelneemster onwel geworden. Ze stond te dansen bovenop een wagen. De optocht werd een uur lang stilgelegd zodat de vrouw geholpen kon worden. Hansi Flick, de bondscoach van het Duitse voetbalelftal... is een dag na de nederlaag tegen Japan ontslagen. In een vriendschappelijk duel in Wolfsburg werd het 1-4. Flick lag al onder vuur naar het WK in Qatar... waar de Duitsers al in de groepsfase werden uitgeschakeld... Dinsdag speelt Duitsland een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Rudy Vuller neemt dan de honneurs waar op de bank. Een Nederlandse hardloper is in 51 dagen van Amsterdam naar Kiev gerend. Boas Krachtwijk kwam vandaag aan in het centrum van de Oekraïense hoofdstad. Het laatste stuk van de in totaal 2500 kilometer renden supporters mee. Krachtwijk haalde met zijn actie geld op voor een organisatie die ambulances koopt voor Oekraïne. Het weer vanavond blijft nog lang warm, maar vannacht koelt het af naar een graad of 19.